Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Duizenden Nederlanders mogelijk in de problemen door de staking van Griekse luchtverkeersleiders. Die zijn van plan om van komende avond tot met maandagavond het werk neer te leggen. Ook later in de week willen ze staken, omdat ze niet worden betrokken bij plannen van de Griekse regering om de luchtvaartautoriteit te hervormen. Het aantal doden op Haiti na de verwoestende orkaan Matthew is opgelopen tot zeker 842. Het zoeken naar slachtoffers is door de hoge waterstand moeilijk. Nu het waterpeil langzaam zakt, wordt de omvang van de ramp duidelijk. De hulpverlening op Haiti komt langzaam op gang, maar verloopt moeizaam. Een deel van het land is onbegaanbaar. Matthew raast nu langs de oostkust van de VS. In Florida zitten inmiddels ruim een miljoen huizen zonder stroom. President Obama heeft Amerikaanse economische sancties tegen Myanmar opgeheven. Het gaat om de laatste beperkingen tegen bedrijven en mensen in Myanmar... die banden hebben met het leger of de voormalige militaire junta. Vorige maand had Obama in Washington een ontmoeting met Aung San Suu Kyi... die gezien wordt als politiek leider van het land... waarbij hij het opheffen van de sancties al in het vooruitzicht stelde. Volgens Obama is de situatie in het land sterk veranderd. Hij ziet wezenlijke vorderingen in het bevorderen van democratie, schrijft hij in een brief aan het Huis van Afgevaardigden. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland overtuigend gewonnen. In de Kuip in Rotterdam werd het 4-1. In groep A zijn nog twee kwalificatiewedstrijden gespeeld. Frankrijk won in Parijs met 4-1 van Bulgarije en Luxemburg verloor met 1-0 van Zweden. Het weer. Overwegend bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar een graad of 8. Overdag in de loop van de dag zon.